Walters met het NOS Journaal. Bij gevechten in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires... tussen de politie en sympathisanten van vicepresident Cristina Kirchner... zijn vijf agenten gewond geraakt. Dat melden plaatselijke media. Vier demonstranten zijn gearresteerd. Duizenden mensen overal in het land betuigden steun aan Kirchner... die eerder president was. Ze vinden de beschuldigingen van corruptie aan haar adres onterecht. De openbaar aanklager eist een celstraf van 12 jaar tegen haar. Kirchner ontkent. Bij beschuldigingen tussen... Sorry, bij beschietingen tussen rivaliserende milities in de Libische hoofdstad Tripoli... zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid zeker 23 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn ook burgers. Meer dan 140 mensen zijn gewond geraakt. In Libië woedt al jaren een machtsstrijd tussen twee kampen... die elk een eigen regering hebben. De afgelopen maanden waren er geregeld gewelddadige confrontaties... tussen milities gelinieerd aan die twee kampen. Een Brit heeft op een veiling ruim 700.000 pond betaald voor een vert escort... die van 1985 tot 1988 van, van prinses Diana was. Meestal zat ze zelf achter het stuur. De opbrengst is zeven keer zo hoog als vooraf werd ingeschat. Het is voor zover bekend wereldwijd het enige zwarte exemplaar van de RS Turbo Serie 1. Die auto werd alleen in het wit gemaakt, maar Diana's beveiligers lieten hem in het zwart overspuiten... zodat hij minder zou opvallen. De komende week is het 25 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Het weer. Vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen eerst zonnig, later wat meer bewolking.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 dancing on top of you. Ooh, la, la, la, I wanna go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, we gon' yeah. fuck up the night. sit on top of you. We gon' exotic on my body. Boy, you got it. Hit them dry while I ride it. Got me acting hella thotty. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I can't wait to come out and play.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 er nog een beetje van me bent, toch gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar Ik lig alleen in bed, het is leeg en kil, ben altijd op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer, maar wanneer ik slaap zelf ja ik lieg Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam Zonder dat ik gemerkt heb dat jij er niet meer was of om me gaf Maar toch neem ik weer genoegen, ondanks dat het me zo sloot Maar dan hou je me weer vast, ik voel me klein en hopeloos oh, gebruik me, als dat betekent voordeel van de twijfel Oh yeah hey, Zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog Nog uit je worden op de Bijbel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat Wacht, dus alles dat ik zei dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht als je gelukt is dus. Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van buikjes Weet hoeveel het kost dus Zie me naar de zuidruk sana Oh gebruik me Gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik me Oh gebruik gebruik me.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 Come on, baby. up with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz, cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby, call me anytime tonight. real with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Mad buy everything. Then Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Spoil peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my. You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bag got Italian stitches. You know how by the blue, I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we can spend some time. I could feel your sunshine. Let me light the way.